Jon van Kan met het NOS Journaal. Oekraïne heeft Severodonetsk opgegeven. De gevluchte burgemeester zegt dat de stad volledig in handen is van de Russen. Het Oekraïnse leger bevestigt dat het zich heeft teruggetrokken. Troepen zijn overgebracht naar Lysychansk aan de andere oever van de Donetsk-rivier. Volgens de burgemeester kunnen mensen die nog in Severodonetsk zijn... alleen nog naar gebieden die onder controle staan van Rusland. Vermoedelijk zitten er nog zo'n 10.000 mensen in de stad. Door combinatie van personeelsgebrek en werkzaamheden aan het spoor... rijden er dit weekend veel minder treinen dan normaal. Problemen leiden vandaag tot grote drukte in treinen en op verschillende stations. Onder meer de intercities tussen Den Haag en Utrecht, Den Haag en Amsterdam... tussen Leiden en Rotterdam en Leiden en Lelystad rijden minder. Ook wordt er tussen Rotterdam en de Belgische grens... en tussen Utrecht en Amsterdam gewerkt aan het spoor. Morgen rijden er ook minder treinen. Iran wil weer onderhandelen over een nucleaire deal met de VS. Dat heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken laten weten. Onderhandelingen lagen al drie maanden stil, voornamelijk omdat de VS weigert... de Iraanse revolutionaire garde van de lijst van terroristische groepen te halen. Het is onduidelijk of daar nu iets aan is veranderd. Een commercieel databedrijf heeft jarenlang medische dossiers bij huisartsen verzameld. Daarmee is de privacy van minstens 72.000 patiënten en het beroepsgeheim van zeker 35 huisartsen geschonden. Dat meldt Follow the Money. Het databedrijf, Medwork, bewaarde de gegevens op onveilige plekken. Het zou gaan om zeer privacygevoelige informatie, zoals gegevens over fysieke aandoeningen en ernstige persoonlijke problemen, zoals huiselijk en seksueel geweld. Medwork verzamelde de dossiers om software te testen. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht trekken meerdere buien over ons land. Soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen schijnt de zon, vooral in het westen. In het oosten is er meer bewolking. Het blijft zo goed als overal droog.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 What you give is what you get. A fresh and lovely summer's day we thought would never end. Set the bloodhound to the staggered bay. I thought you were my friend. and tool control a very precious fiddle. Said knife and fork to sausage roll, it's peaky in the middle.